Zometeen in uur 40 heetste dances ter wereld. Je hoort ze allemaal zonder oneerlijke disqualificaties. 538 Nieuws. Avro Tros heeft protest aangetekend tegen de disqualificatie van Joost Klein op het Songfestival. De omroep vindt dat de cameravrouw die bedreigd is door hem zelf ook de fout is ingegaan. Er was duidelijk afgesproken dat hij donderdag na zijn optreden niet gefilmd wilde worden, maar dat deed ze toch. Hij heeft haar niet aangeraakt en daarom is uitsluiting veel te zwaar, zegt de omroep. Joost krijgt veel steun op Instagram. Hij heeft er afgelopen uren honderdduizenden volgers bij gekregen en hij heeft er nu bijna een miljoen. Ook op andere sociale media steken mensen hem een hart onder de riem met opmerkingen als Justice for Joost en Bring Back Joost. In Amsterdam was het even onrustig na een mars waar duizenden mensen aan meededen. Op het museumplein waren twee knallen van waarschijnlijk vuurwerk te horen. Volgens het parool kwamen er mannen het veld op die in het zwart gekleed waren en ontstond er een gevecht. Tijdens de mars werd de verdrijving van de Palestijnen in 1948 herdacht. De voetbalsters van FC Twente zijn kampioen geworden. Ze wonnen thuis met 2-0 van Telstar en die score kwam al in de eerste helft tot stand. FC Twente is nu voor de negende keer landskampioen. Telstar eindigt door de nederlaag helemaal onderaan. Het is helder en het koelt af naar 9 tot 13 graden vannacht. Morgen zonnig en warm bij maximaal 26 huis. 538. GTTV. Vanaf nu hoor je de 40 heetste dances ter wereld... waardoor iedereen keihard naar de dansvloer rent. Eerst snel de top 3 van vorige week. Radio 538, number 3. Adam Beyer, Green Velvet en Sharam. Number 2. Zurb en de Chainsmokers. Number 1. David Guetta in One Republic. Let's make tonight the weekend. I don't wanna win. En daar gaan we met een gloednieuwe Global Dance Chart. Hier tellen we in een achtbaan van geluid van 40 naar de nummer 1 dance hit op het wereldwijde web, de wereldwijde radio en in de wereldwijde DJ sets. Nummer 40. 1 2 3 4 watch me work it. I'm perfect. en Pasha Ibiza vorige week... verovert Another de wereld. Hun eerste officiële internationale hit is nu ook in de pocket. How You Feel Another, binnen op 36. 2004 met zijn relatie op de klippen ontroerde de gescheiden vader Eminem de wereld met Mockingbird. Een liedje voor zijn jonge dochtertje Haley, waarin hij onder meer vertelt dat het hem spijt dat ze elkaar niet mogen zien, maar dat later alles goed komt. En nu, 20 jaar later, verrassen de jonge vaders Dimi en Mike, Tiesto en Gabri Ponte hun eigen kinderen met een totaal andere versie van Mockingbird. Nieuw op 32 in de 538 Global Dance Chart. Now hush little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen up, Little lady, I told you, daddy's here to hold you through the night. I know mommy's not here right Er zijn mensen die zeggen dat BB Rexa's Bill niet echt kan zijn. Everything's my ass is fake, but it's not. actually real. Just big. Mijn Bill is echt en groot. Net zo echt en groot als haar hit samen met Alok. You're the Deep in Your Love op 30 in de Global Dance Chart. I'm so tired of being lonely. Help me fight these demons off me. Cause I think I'm dying slowly without you, babe. та та da da da da da da da 26538. 538 Wessel hier. En ben je klaar voor de hoogste nieuwe binnenkomer in de Global Dance Chart? Die komt van de op één na meest besproken snor van Duitsland. Purple Disco Machine. Samen met Nile Rogers. is dit Honeyboy. Nieuw op 25. Blake and the GDC 40. Number 22. You can get addicted to a certain kind of sadness.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 De hardste stijger. Lost Frequencies plus 12 plekken naar nummer 21 in de Global Dance Chart. Zometeen hier non-stop de 20 allerheetste. zonder dat er ook maar iemand wordt overgeslagen. Zometeen de 20 heetste dancehits ter wereld in de Global Dance Chart. 538 Nieuws. Joost Klein zit in zak en as nu hij niet mee mag doen aan het Songfestival in Zweden. Hij wilde zo graag optreden en wilde ook publiekelijk zijn excuses aanbieden. Maar de organisatie hield zijn poot stijf, zegt Avro Tros. Joost wilde ook met de cameravrouw praten over het incident, maar zij heeft het gesprek geweigerd. Commentator Cornald Maas is woedend op de organisatie. Iemand kan dus zomaar een klacht indienen tegen een deelnemer en dan ben je weg, zegt hij over Joost. Volgens hem zijn er vroeger wel meer dingen gebeurd en toen is ook niemand naar huis gestuurd. Maas belooft dat zijn commentaar straks extra kritisch zal zijn. Er zijn zeven mensen opgepakt na de pro-Palestijnse mars in Amsterdam. Zes daarvan deden niet mee aan de mars. Ze renden het museumplein op en begonnen in het wilde weg in te slaan op de demonstranten. Ook gooiden ze illegaal vuurwerk in de groep. Tijdens de mars werd de verdrijving van de Palestijnen in 1948 herdacht. De voetbalsters van FC Twente zijn voor de negende keer landskampioen geworden na een overwinning op Telstar. Jamie Ravensbergen was de heldin van de wedstrijd met twee doelpunten, terwijl ze nog maar net hersteld is van een knieblessure blessure. Telstar eindigt door de nederlaag helemaal onderaan. Het is helder en het koelt af naar 9 tot 13 graden vannacht. Morgen zonnig en warm bij maximaal zet. 538. van Diepen. Welkom, welkom, welkom. Vanaf nu hoor je de 20 allerheetste dancehits ter wereld non-stop. Dit is de nieuwe Global Dance Chart. Straks Harris, eerst nummer 20. Radio 538. I don't really understand it. And you don't wanna talk about it. So where do we go now? What are we doing? I can't stand the silence, so deafening. That look in your eye hits differently. You've come to the point where you're done. means without me. How long have you felt this? Never been clueless? I can't stand the silence so deafening. When I'm with you, I just feel lonely. There's thoughts in your head that you don't tell. with Wessel Van Diepen. Number 19. I was burning every candle, every hour of the night. Kept on searching high, low, here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you said. feel something to get burned, but at least they keep me warm just for a while. I got these growing pains and problems, I got so much left to learn as I wander and I stumble through this life. I worry about the things I can't control. Oh, oh, to the break of dawn. I think of all the things I'll never know. Oh, oh to the break of dawn. And you say. Get to the ground. zaterdagavond vanaf 7 uur. De lijst met de grootste dancehits ter wereld op 5 miljard. Zonder te stoppen de Global Dance Start met nu David Guetta... die vroeger nachtenlang doorbracht in Parijse clubs. I'm a straight guy, but when I was 17... the only job I could find was in a gay club. That's how I became one of the first house music DJs in France.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 We dansen door met nummer 13. Seconds of Summer op nummer 11. Zaterdagavond Wessel Radio 538. Voor we starten met de top 10. Eerst het erepodium van vorige week. Number 3. Adam Bayer, Green Velvet en Charam. Number 2. Zurb en de Chainsmokers. Number 1. David Guetta en One Republic. Let's make tonight the dat was vorige week. Terug naar het nu. Met op nummer 10 DJ Snake. Die de volgende versiertip heeft. Geef aandacht aan vrouwen die normaal gesproken de minste aandacht krijgen, zegt hij. Geen idee wat hij nou precies bedoelt. Misschien vrouwen die een hele bezitterige verkering naast zich hebben staan of zo. Gegarandeerd gedoe in de disco tikka tikka. DJ Snake met Tekka op 10 in de Global Dance Chart. de marca italiana, blanca, pero siempre marihuana. De Marruecos es el hachi y ella es sudamericana. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a venir toda la polita sacando camolo de fumeteo, gin and tonic. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca, teca. Va a romper bailando el dembow. No es de la calle, but pues, baby, you know. Siempre estoy high y ella está low. Vamos pa' encima cambiando de clima. Tu ojito aquí, tus ojos en China. Yo sé que tú no tienes disciplina. Si vamos a hacer algo, traje vitamina. Mmm, como me mira, súper picante como de Argentina. Cara de modelo, cuerpo de asesina, divina. Tiene 10 cargos encima. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. Va a romper la discoteca, teca, teca, teca, teca. teca, teca, teca, teca, teca, para romper. Radio 538 met hun ex nummer 1. Op 8, Kaigo en Eva Max. There's a in my heart when it all comes back. will see you be mine? the ocean. I burn some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever's here to stay. Don't wanna say too much, speak too soon, and scare when I was hopeless. I was hopeless. right on the edge of giving up. Mm, you understood me, it gave me focus. You're all that I could ever want. Don't wanna say too much, speak too soon, in case I scare. wereldtour van Kaigo komt ook naar Nederland. Dinsdag 26 november staat hij in de Ziggo Dome. Zijn nieuwe hit For Life was dat op nummer 7. Goed dat je luistert en hou dat vol. Dit is de Global Dance Start met nu Sharam op 6. meest succesvolle Delftse DJ-producers. Mr. Belt en Weasel op nummer 4. Zaterdagavond Radio 538. Je bent aangekomen bij het officiële erepodium van de Global Dance Tour. Vanaf nu de top 3 heetste dancers op aarde. De bronzen medaille hangt om de nek van Cyril. Zijn remix van The Sound of Silence gaat van 5 naar nummer 3. Hello, darkness, my silence. And in the naked light, I omhoog richting de hoogst haalbare en Rafael Lacara op nummer 2 en Pedro, Pedro, Pedro. En dan het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst, de apotheose met het antwoord op de brandende vraag... wat is de heetste dancehit op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms... DJ's wereldwijd en radiomonitor.com... gaat die eer naar een wandelende hitmachine die de Global Dance Chart domineert. Zo staat hij deze week op nummer 40, 38, 31, 16, 11... En voor de vierde week scoort hij ook nog eens de grootste dance op aarde. David Guetta samen met One Republic en I Don't Wanna Wait. Number one. Let's make tonight the weekend. I don't Guetta en One Republic en I Don't Wanna Wait. Zometeen hier op 538 Armin van Buren met de finale van zijn eigen Songfestival. Een hagelnieuwe episode van Dance Department. Hoe gaat die Armin? Ja, gaat lekker. Ik ben net terug eh, van een eh, weekje vakantie met de kids. We zijn naar Amerika gegaan. Dat was eh, heel erg gezellig. Hartstikke goed. Ik ben wel heel benieuwd wat zijn de drie highlights van de show vanavond? Nou, Fisher heeft een nieuwe track met Jennifer Lopez. Die zag ik niet aankomen. Hot Since 82 is bijna ontvoerd geweest in Rio de Janeiro. Daar vertel ik zo meer over. En nieuwe zomerse muziek van Chris Lake. Klinkt goed, Armin, tot zo? En tot zover de Global Dance Chart. Shout-out naar onze geweldige Global Hitmixers. Leon Hartog, Mark Terol, Niels Verhoef, Kabel Dikkers, Nick de en de Dizzy DJ. Samenstelling Peter van Leeuwen voor Chartcom Research. Productie Frank van Housen. En mijn naam is Wessel. Je weet het, de beat stopt niet, dus blijf bij 538.